Mensen zijn daar druk bezig om zandzakken neer te leggen. Het is de vraag of er verder nog iets gedaan kan worden, zegt verslaggever Martijn Bink. Ja, ik zou bijna zeggen hopen en bidden. Eh, want als het water komt, dan komt het op grotere schaal wordt er natuurlijk wel heel hard gewerkt. Zo worden de dijken op dit moment opgehoogd, extra opgehoogd. Dat gebeurt met mobiele waterkeringen. Die worden op de dijken van eh, Geul en van de Maas en van de Roer worden die gezet. Het waterschappen zeggen dat dat voor de eerste keer is in 50 jaar. Dus dat tekent ook wel hoe bijzonder deze situatie is. In het dorp Nijswiller, vlakbij Vaals, is een noodopvang geopend. In een oud schoolgebouw kunnen bijvoorbeeld camping- of hotelgasten terecht... die hun boeltje bij elkaar moesten rapen... en dorpsbewoners die hun huis moesten verlaten. Ook in Gelderland en Overijssel worden maatregelen genomen tegen het hoge water dat de komende nachten wordt verwacht. Een camping in Oosterhout wordt daarom schoongeveegd. Campinggasten zijn druk bezig om de tenten en klapstoeltjes op te bergen. Hier kan je niks tegen doen. Dit is de natuur jammer. Ook in Groningen en Drenthe is er volgens het KNMI kans op wateroverlast door veel regen die daar de komende uren gaat vallen. De periode tussen de eerste en de tweede coronaprik wordt met 10 dagen ingekort. Van 35 naar 25. Dat heeft minister De Jonge bekendgemaakt in de Tweede Kamer. Vorige week kondigde hij al aan dat de wachtperiode dat hij die wilde inkorten. Vanaf maandag gaan de GGD's de nieuwe priktermijn gebruiken. En Lionel Messi blijft nog wel even spelen in het shirtje van FC Barcelona. Messi en de club zijn al lang onderhandelen akkoord over een nieuw contract voor vijf jaar. Volgens Spaanse media levert de voetballer de helft van zijn salaris in. Al zal hij niet snel kleiner hoeven te wonen. Want hij krijgt dan alsnog 20 miljoen per jaar op zijn rekening gestort.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 sepas haré. Por ti. Y viaje sin boleto. Y la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros hay distancia, ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. más hoy por ti mi pecho arde que me duele decirte que a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti mi viaje sin boleto en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. ZFM Zandvoort. Met nu The Sea of Love. Ed Hey met The Sea of Love. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. I wonder if there's no forever. No walking hand in hand. Down a yellow brick road to never, never land. These days I get to where I'm going make it there eventually. Follow the trail of breadcrumbs to where I am meant to be, to where I am meant to be. I don't know what brought you to me, that was up to you. There's so many come to see me who want their own tattoo. I fixed a needle in a holder, laid my hand upon your spine, there upon your shoulder. I drew the picture at your side. When I think about us, I see the picture that we made, the picture to remind love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will 10 tot 12. The Sea of Love. Like nobody could do. You took my heart, you gave it a home. Now I start to wonder as we grow older, are we together alone? You got a heart of gold, you everything to me, I pray that you're feeling the same way that I do. Is it? so questions that have kept me up at night. There's a darkness that deserves to see. of Love. 12. Yes, your labor wasn't in vain. To get out your way, I did everything. you and me now. Next to you, I want to lie on your shoulder when I need to cry.